uur. met het NOS Journaal. Er komt een tijdelijke wapenstilstand in het noorden van Syrië. Dat zegt de Amerikaanse vicepresident Pence in een persconferentie. Hij heeft erover een akkoord bereikt met de Turkse president Erdogan. Volgens Pence leggen de Turken alle militaire operaties in Noord-Syrië voor vijf dagen stil... om Koerdische milities de kans te geven om zich terug te trekken. President Trump noemt het geweldig nieuws. Miljoenen levens worden gespaard, twittert hij. Bij een ongeval op de A2 ter hoogte van Breukelen zijn drie personen omgekomen. Verder is er nog een gewonde naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Een auto kwam in de middag via de middenberm op de andere weghelft... en botste frontaal op een tegemoetkomende auto. De politie onderzoekt de precieze toedracht van het ongeluk nog. Vanwege het ongeval is de rijbaan van de A2 al uren volledig afgesloten. Het wegdek is bezaaid met brokstukken. Het verkeer achter het ongeluk is weggeleid door Rijkswaterstaat. De regeringsleiders van de 27 overblijvende EU-landen... hebben het brexit-akkoord met het Verenigd Koninkrijk goedgekeurd. Zaterdag stemt het Britse parlement over de deal. En ook het Europees parlement moet nog met het akkoord instemmen. Die stemming wordt volgende week gehouden. De Moen-secte, waar het afgezonderde gezin uit de Ruinerwold bij zou horen... zegt de vader niet te kennen. De Nederlandse voorman van de religieuze groep is verrast door het nieuws dat het gezin erbij hoort. Mogelijk vormden ze hun eigen secte, zegt hij. De vader en de vijf kinderen hebben de afgelopen negen jaar geïsoleerd geleefd in een Drentse boerderij. De familie van het gezin liet eerder vandaag ook al weten dat ze van niks wisten. De vader had de banden met de rest van de familie tientallen jaren geleden al verbroken. En het weer, vanavond in de kustgebieden nog kans op een bui. Vannacht klaart het op. De minima liggen dan rond de 10 graden.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 dat is ook weer het eh, begin eh, van deze Alternative FM. Het is 17 eh, oktober. Voor de mensen die mij een beetje kennen weten dat, dit een dag is voor de grote verjaardag van Jors Truly zelf. Uh, begonnen we trouwens met Alaska Pollock en So Bad. De, mm, de albumpresentatie van deze ehm, Alaska Pollock gaat zeer binnenkort plaatsvinden. Namelijk op de 30 oktober. Dan zal hij dat gaan doen in het eh, OT of de OT 301 zit in eh, Amsterdam. En dan zal hij ongetwijfeld ook dit eh, nummer spelen. Nou, in ieder geval hebben we vanavond ook weer live muziek. Het is wel een hele uitgedunde versie van Operation Hurricane. Want alleen Julian gaat vanavond spelen. Dus dat is dat is dan eh, ook gelijk meteen uh, compleet antwoord. Vorige week hadden we hier eh, twee mensen uit Berlijn. Die hebben er toch iets wat meer afstand voor moeten afleggen. Maar voor Julian is het een koud kunstje. Want eh, die woont op minder dan 10 minuten gewoon van de studio. Eh, gewoon gitaar onder zijn arm. En uh, ja, heb het om half acht staat hij <laughs> gewoon voor de deur. Dus zo werkt dat met een lokale omroep. Wat dat gaat, gaan we straks natuurlijk even bijpraten. Want er is natuurlijk wel het nodige gebeurd sinds de laatste keer dat hij hier is geweest met een ander bandlid. Eh, dat is eind december eh, het geval geweest. En daartussendoor zijn die jongens ook nog bezig geweest met eh, de voorrondes van de Rob Akda wordt. Sterker nog, ze hebben zelfs de finale nog gehaald. En daar gaan we het natuurlijk ook nog heel even kort over hebben. Dus dat komt helemaal goed. natuurlijk ook muziek. Daarnet hadden we dus, zoals gezegd, Alaska Pollock. Eh, maar er is natuurlijk nog veel meer wat, eh, wat we in, uh, in petto hebben. Bijvoorbeeld dit mooie werkje Make This Work van Lake Michigan. En daar zit zowaar ook nog een Zandvoorts helftje tussen. Namelijk Koen Alvarez. En zo komt het toch nog wel goed met deze uitzending... als het gaat om de Zandvoortse muzici in deze uitzending. There's fog on the fields behind. The drops on our skin remind us of how we spend our time on being but we don't wanna stars are shadows fading away again. And we forget it all, pretend that we never saw the things we carry with us. Let's start a fire in the pouring rain. Let's clean up, get rid of all those things. us back home. It may be a while ago, but we still. first bus back home. It may be a while ago, but we still can. het je vastpakt en niet meer loslaat. Dat het je grijpt, je hele lijf, ze schrap zijn Dat het je omringt, omsingelt en optilt. Tot je borst voelt alsof je uit allemaal trekt. Dat het je vastpakt en niet meer laat gaan zo graag. Geef mij maar het klappen van de zweep. Draai mij maar tegen de klok in. Schiet mij de kogel door de kerk. Geef mij een overkant. Neem ik een brug te ver. willen tegenwerken. laat me niet meer gaan. Want ik storm als een... Pak me vast en laat me niet meer gaan. Want ik storm als een orkaan. De kust is veilig als de vuurtoren brandt. Als de vissen zijn gebogen door de waterman. Maagd op het droge, de bogen gespannen. Hang je manen in het water, de zon erop. Wacht. De life and I still stand up was hier geweest, eh, Frank van Kasteren. En dat eh, hebben we geweten ook. Eh, hij kondigde al aan dat hij vrij vlug hier zou zijn. Om uh, uur of zeven was de verwachte aankomsttijd. Maar Frank had zich nogal behoorlijk vergist in het verkeer. En kwam dus om half acht, nou half acht, tien voor acht <laughs> En toen moesten er nog allerlei spullen worden klaargezet. Nou, wat dat betreft heeft Marcus vanavond een makkie. Want eh, eh, Operation Hurricane is aanwezig. Hallo. Twee man sterk, jazeker. Ja, Jari en, eh, en Juriaan. Maar Jari, jij speelt niet vanavond. Zeker niet. Nee, hoe komt dat? omdat jullie aan het gaan doen vanavond. <laughs> kan je het wel? Je kan het wel, toch? Ik, eh, ik twijfel toch niet aan jouw muzikale kwaliteiten. Ik kan spelen. Je, ja, je was bij de Rob Acta Forum. Ja, dat <laughs> daar <laughs> ik, ik, weet dat hij kan spelen. Dus. Maar, eh, maar is, eh, is, is het niet zo dat jullie akoestisch op elkaar ingespeeld zijn? Is dat, nou, kijk, het is even een pijnlijke vraag, maar het ding is gewoon... het liefste spelen we natuurlijk in trio-bezetting en dan zo hard mogelijk. Ja, en op het moment dat duidelijk werd dat Max niet kon... besloten we ook gedreerlijk om te laten zien van ja, de essentie van de liedjes staat sowieso in wat voor malletje je het ook giet, zeg maar. dus daarom vanavond ook juist de uitdaging van hey, gewoon laten zien ja. <clears throat> waar het echt om draait. Eh, is eh, Operation Hurricane dan niet Julian Keurbezoek? bezoek of... Nee, zeker niet. Nee, Want Operation is echt veel meer dan alleen de zonderdelen. Ja, nee, dat, dat weten we inmiddels nu ook wel. Hè? Want eh, ja, je bedoel, vorig jaar hebben we dat eh, aan het eind van het jaar gezien. Er zit alweer bijna een jaar tussen. Ja, zeker weten. Ehm, wat, eh, wat hebben jullie eigenlijk in al die tijd gedaan? Ik zei net, eh, Rob Akda wordt gedaan, maar dat deden jullie eigenlijk al tijdens dat eerste optreden. toen zaten jullie er ook al bij. Want ja. in, januari zaten jullie in die derde voorronde verstopt, toch? Ja, exact. dat, dus dat was ongeveer drie weken nadat we hier waren. Toen stonden we in de voorronde van Rob Acta. Ja. Toen hebben we de finale van de Rob Acta gespeeld. Ja. Hebben jullie eigenlijk nog een publieksprijs of iets van een prijs gewonnen? Nee. Helemaal niks? Helemaal niks. Wat is dat voor waardeloze gedoe? Ja. <laughs> <laughs> over smaak valt te twisten. Ja, ja, het is de jury. Hè. En, eh, de jury gaat erover, dus eh, maar goed. Maar ehm, ja. ja. sindsdien hebben we wel een paar optredens gedaan... maar we hebben ons eigenlijk eventjes teruggetrokken... en zijn terug naar de basis gegaan en hebben gekeken van... joh, wat het is tijd om de volgende stap te zetten. Hoe gaan we dat nu doen? Zeg maar? Waar willen we muzikaal gezien naartoe? Wat zijn de verhalen die we willen vertellen? En op wat voor manier willen we dat doen? Ja, ja ehm, en dat kunnen jullie dan ook eh, in een wel heel uitgeklede vorm eh, kunnen jullie dat ook laten horen. Want dat, dat zeg je net. Hè? Eh, mhm. Het gaat om de, de basis moet overeind blijven. Wat, wat, betreft de, de songs. Ja. Ik zou bijna willen zeggen liedjes, maar het zijn liedjes, songs. Ah, wat maakt het uit? Ja. toch? <laughs> <laughs> Eh, hij, komt uit, uh, hij, eh, komt uit, Aga, hè? Dan, uit eh, al die hippe <laughs> maar het, het, het, het, gaat, het gaat erom dat, je, dat jullie dus nu gewoon een, een richting in willen slaan. En met andere woorden, proef ik daar ook uit dat jullie alweer bezig zijn om nieuw materiaal oh, aan de top te nemen. Daar zijn wij hier zeker mee bezig. er staat nas op de planning. Ja. het schrijven is eigenlijk al zo goed als klaar. En eh, mag gewoon zeggen, toch? Ja. ja we gaan eh, eh, over een weekje duiken we de studio in. Ja. En uh, dan gaan we een EP'tje opnemen. Over, over exact een week. Over, over exact, over een week. Exact een week studio studio en, en, en, ik neem aan goed afgemixt materiaal in noem maar dat, dat is wel het idee. Ja, <laughs> ja, ja. ja. Nee, is het ook een beetje weer dat, beetje dat alternative rock-achtige... wat jullie ook een beetje hebben laten horen tijdens het Drop Act wordt. Ja. Ja? zeker. Ehm, en de kern van wat we doen is nog steeds wat we de afgelopen drie jaar eigenlijk gedaan hebben. Ehm, maar zoals ik zei, we zijn heel erg op zoek gegaan naar hoe het nou precies in elkaar steekt. En waar het op neerkomt is dat we gewoon um, hele verhalende muziek willen maken. En die muziek zo goed mogelijk, die verhalen zo goed mogelijk tot hun recht willen laten komen met de muziek, zeg maar. Dus precies. meer de focus op dynamiek, ook meer de focus op experimentele dingen. Uh, iets meer buiten je comfortzone. Jullie dagen jullie zelf dus wel uit. Zeker, eh, eh, uit een comfortzone stappen is niet misselijk. Want dat, betekent dus dat het ook een spannend avontuur is. ga je dan ook op een gegeven moment toch weer besluiten om te zeggen van... nou, we, we, willen nog een keer een gooi doen naar die Europa Acta wordt? Of... Ehm, of, nou ja, eh, dat horen we dus komende zaterdag. Oh ja, ja. <laughs> Want, eh, <laughs> het, is niet de eerste keer hè, dat, eh, dat bands na één keer gewoon nog een keer meenemen. Ik bedoel, Twice the Same is één voorbeeld. Rhino, die dat afgelopen jaar dus hebben meegedaan. Hm is dat, heeft dat ook al een keer eh, gedaan. Dus, okay. Eh, eh, dus dat, wat dat er gaat helemaal niks mis. de Tiger Pilots kan ik me nog herinneren. Oh, die, die, zijn, die hebben dat ook twee keer gedaan. Dus, dus ja, ik, ik, ik denk van een Operation Hurricane kan, dat, kan dat wat mij betreft kan dat ook. Steenkoud, die komen straks komen die ook nog tegen. Oh. Die hebben ook nog twee keer in, uh, in de, de Rob Agda wordt gestaan. Dus hm. wat dat er gaat, helemaal niks aan de hand, denk ik. Ja, ik, kijk, volgens de, reglement, volgens de reglementen mag het sowieso. Ja. Ehm, ik heb wel het idee dat het dit jaar een hele sterke editie van Rob Acta gaat worden. Eh, ja, want Close to Fire is ook weer zo'n band die eh, heel erg eh, sterk aan de, aan de weg aan het timmer is. Mhm. En dan hebben we zelf hier hebben we de, de Last Wave hebben we hier ook gehad. Oh ja. Dus wat dat gaat, dat is, dat is een band die twee of drie jaar geleden heeft meegedaan. Maar mhm. die hebben toch ook nu al eh, aardig wat, eh, wat eh, ja, respons in het land gekregen. Met als je kijkt naar Nemesis die twee jaar geleden gewonnen hebben. Dat heeft hun, hen ook niet bepaald windeieren gelegd nee, natuurlijk. Nee, nee, nee. Nee, zeker niet. we gaan straks naar jullie luisteren. Maar dat, doen we, dat doen we zo. Want ik ga eerst nog even één nummer draaien. Dat is ook een band uit de Rob Akda Award. ja, er zitten er vandaag er zitten er, twee in. Plus één live. Jullie hm. dus. Oh, <laughs> dus eh, wat dan gaat, uh, komt dat wel goed. Volgens mij, ja, ik zeg het goed, twee, twee stuks. En meer zijn het er niet. deze band kennen we natuurlijk ook. dat is het, de band van, van van de Beek van Bob Wiebers. En hm. consorten, nou dan weten jullie aan een beetje wel welke kant het op gaat, weet je? Ja mevrouw. Neem het Neem dat. <laughs> dat is de Nederlandse vertaling. Maar het is Yes, Miss, No, Miss en Letting Go. Kiss my gown, pulled over the edge Stayed wide awake, rushed into my bed Please let What I feel, what I want, what I need to let him answer is it's so hard to understand You're a poser, you can cry all you want But I won't let you near Cause you're self-destructing, it seems pretty clear For us there's nothing left, so say your goodbyes I can already see the sadness in between your eyes Don't cry for me, you bloody Argentina For pain and deceit, show the prima ballerina Hey, don't you know What I feel Hey, don't you know what I feel What I inderdaad, deze Yes mis No mis. Natuurlijk uh, wist uh, Julian meteen eh, over wie we het hadden. over Rubberman en Letting Go, de band. Bob Wiebus, Bois van Wilgenburg. En niemand vergeten dan ook Madalie van der Beek die je net hebt gehoord. Ja, heel, heel fijn. Dankjewel, ja, want ik ben niet zo handig in die dingen. Ik krijg ook gelijk meteen een tik op mijn vingers van Marcus. Nou, dat er het, eh, straks eh, ergens... Eh, krijgen we een beetje zoiets als piratenradio. Dat, dat moeten we natuurlijk niet hebben. Twee minuten voor half negen. Juriaan zit klaar voor de eerste sessie van twee nummers. En welke nummers ga je spelen? Ik ga beginnen met twee wat oudere liedjes. Ah, nou. Deze heet Fly. Yes. lost as lost as it hangs around my neck and pulls me down. You know I've been to hell and back and back again. With salted eyes and crooked smiles, I stand before you. to fly. I need you, my one and only friend. never been so scared of running. I only wanna fly with you. The only thing that ever really mattered was Lenore friend. sure I need to fly. I need you, my one and only friend. Dankjewel. Yes. Dat was het eerste nummer. En natuurlijk eh, het tweede nummer wat ook al een, eh, een tijdje uit is. Of tenminste eh, een tijdje geleden al gemaakt is. Zeker. Ja. pak een beetje drie jaar geleden zelfs. Ja. Nou. Het nummer heet Won't Give In. find you Just to try and remind you Of the times I made you laugh When we lived without a care in the world And everything seemed right living without a fight. I'll stay with you come what might. We will make it through another day. And as our love seems growing thin, I find it still burns deep within. And every single day I see myself walking away and every single time I wish I would have said You ain't going anywhere It seems to me it's only fair We try to make it through one more night without a fight I'll stay with you come what might We will make it through another day And as our love seems growing thin I find it still burns deep within, And I know that we're both here to stay fight. I'll stay with you, come what might. We will make it through another day. And as our love seems growing thin, I find it still bursts deep within. that. I know that we're both here to stay. Dat was eh, Operation Hurricane eigenlijk één keer eh, door één persoon. En dat is ons uit ons eigen zandwoord, namelijk Julian Keurbezoek. Eh, maar niets zal minder zijn dan alleen hij. Want als er straks een nieuwe EP is, dan komt de volledige bezetting erbij. En dan klinkt het... Wat zeggen jullie? We gaan deze studio echt helemaal tot de grond branden. dat, muzikaal gezien. Muzikaal gezien. Ja. Eh, je, je, laat hem eh, op de grondvesten eh, trillen. Dat is wat je zegt. Goed, dan gaan we het onder andere straks ook nog even over hebben. Want, want die muziek is natuurlijk... Ja, ja, kijk, nu wordt er een akoestische versie gespeeld. Maar kan je verzekeren dat het een beetje harder klinkt met de drie man eh, bij elkaar op een podium. En dan staan ze eigenlijk niet eh, met, eh, eigenlijk met drie man, maar met zes man te spelen. Dus zo ongeveer de voorstelling moet je er eigenlijk bij kunnen maken. Ehm, over muzikanten gesproken die iets wat in een lagere versnelling doen. En eigenlijk een lofzang maken op Zoetermeer. Want dat is het eigenlijk. Dan hebben we het over deze groep. En dat is De Marvin Day Band en Sweet Lake City. You work too too hard, saying they're gone far. You just wanna pack your things and get the hell away from this sweet lake city. you spent all day doing work doesn't pay enough and you don't even like enough you want to get away from this sweet lake city this sweet lake city we're all drunk in the morning on dreams that you don't even dare to tell but in the light of the evening it seems like they're right there was made by someone we hardly know at all. But it's hard to get up in the morning when life drags you down. journey to an end behind you lies sweet Lacey. And you turn around, sonny. your face is going down. You're glad there's still something pretty about sweet Lake City. Sweet Lake City. We're all hooked up on plans made by someone we hardly know in This Lie van uh, eh, Leuna was dat. Eh, maar de nieuwe single is onderweg. En over eh, het gehalte aan Rob Agda Award hebben we niks te klagen. Want deze dames, de gezusters Bruinhof, hebben dat namelijk ook. Namelijk met Delusionals. Want twee hun twee ehm, maakten deel uit van een, uh, een driemansgroep, Delusionals. Uh, eh, maar eh, de dames, de twee zussen, hebben zelf besloten om een eigen muzikale richting op te gaan. En dat merken we dus bijvoorbeeld met Lost in This Lie. En de nieuwe single I Never Wanna See You Again, die komt uit op de dag dat Dandelion dat ook gaat doen, maar dan met een compleet album leuk bruggetje.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 Ehm, ik, mijn oog valt ineens iets op een actie. En de actie is van, van, een, ja, van een die ik vrij goed ken. Namelijk Leo Determan. Leo is vandaag benaderd door ehm, de mensen van NH Nieuws. En het heeft alles te maken met dit. en dan kunnen we altijd weer een aanleiding verzinnen om die eh, Formule 1 Anthem er weer eens even bij eh, te pakken. Want eh, wat heeft Leo bedacht? Leo is het een beetje zat. En niet alleen Leo is het zat. de negatieve berichtgeving rondom de Duitse Grand Prix. Hij is een postersactie gestart. Nou ben ik een klein beetje een onderdeel van dat idee geweest. Er, is, er, worden spontaan wat posters voor ramen geplakt. Met andere woorden, eh, eh, niet iedereen is tegen een Formule 1 hier in eh, dit dorp. Sterker nog, ik denk dat driekwart van, van dit dorp... en als het niet kwart is, dan is het wel 80% van dit dorp... Eh, met die posteractie, dat kan ik er dan nog wel even aan toevoegen. Dat heeft alles eh, te maken met eh, van dat er ook nog een ander geluid is... wat de media eigenlijk tot ons laat brengen. En dat is Paul Tromp van NH Nieuws niet ontgaan. Die is dus erop uitgetrokken en heeft bedacht van... hé, hey, daar moeten we wat over zeggen. En Leo is dus vandaag bij NH Nieuws daar uitgebreid over aan het woord geweest. die, die posters heeft hij niet alleen eh, gemaakt, die heeft hij samen met Charlotte Bos. Een uh, jongen hebben ze die posters in elkaar gedraaid. ze zijn echt ja, heel snel allemaal van, hand, van de hand gegaan. Maar je moet wel een bijdrage leveren als, er, ja, als je nog meer wil hebben van die posters. En ik denk dat er eh, meer Zandvoorters zullen volgen. Dat, dat is het idee eh, erachter. Eh, het is dus lokaal nieuws. Wat ik ja, want dit, dat valt mij dus in één keer op. Ja, dus hebben we een aanleiding om die Formule 1 Anthem er weer eens bij te pakken. Overigens eh, heb ik eh, vandaag eh, nog even met een wat politiek ingevoerde persoon zitten praten. En die, zegt, ja, het, het, het, gevoel bekruipt mij toch dat die Formule 1 toch wel doorgaat. ondanks dat misschien de milieugroeperingen een, ja, een gevecht leveren. Dus wat dat er gaat, denken we dus dat, die, dat, dat het gewoon wel doorgaat. en dat er nu min of meer een beetje een gevecht is voor de bühne. Dus wat dat er gaat, eh, is er nog van alles en nog wat aan de hand, eh, eerlijk gezegd. Nou, heb ik dit eh, aardig een beetje vol zitten kletsen tot, uh, tot vijf voor negen. Want dan hebben we er nog eentje die we nog kunnen draaien namelijk. die komt ook van het King Forward label. Er zitten er twee, wat zeg ik? Ja, wat zeg ik? vier zitten erin. Eh, we hebben er net één gehad. Dandelion, want die komt op 8 november met eh, het eh, hele verhaal van Laika Belka Strelka. Eh, maar eh, ze zijn eh, niet de enige wat op 8 november. Want toen we Leuna net draaiden, toen had ik ook al iets gezegd daarover. Want 8 november verschijnt hun een nieuwe single dus, dus. Dat gebeurt allemaal op dezelfde dag. Op het moment dat Dandelion dus het album Laika Belka Strelka gaat presenteren in Paradiso in Amsterdam. Ja, ik heb het er heel lang over moeten doen om het in mijn kop te krijgen hoor. Dus kun je <laughs> nagaan hoe lang dat heeft geduurd. En ja, dat is dezelfde dag dat de dames Leuna hebben besloten om ook eh, hun eh, nieuwe single uit te gaan brengen. Dus eh, het zal best wel een beetje uur gaan worden in die in die uit, rondom die uitzending van Alternative FM. Dus wat dat gaat, helemaal goed. Ehm, dan heb ik denk ik nu nog vier minuten over... om de laatste voor negen uur er doorheen te jassen.